van 9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Oekraïense premier Yatsenyuk heeft verrassend een motie van wantrouwen in het parlement overleefd. Omdat een deel van de oppositie niet aanwezig was bij de stemming werd de motie niet aangenomen. Ook president Poroshenko had de premier gevraagd op te stappen... omdat hij er niet in slaagde noodzakelijke hervormingen door te voeren. Maar volgens zijn aanhangers kan Yatsenyuk weinig uitrichten... omdat het Internationaal Monetair Fonds de economische koers dicteert. Nederland zegt het verdrag met Marokko op over het doorbetalen van uitkeringen. Na de Tweede Kamer is nu ook de Senaat akkoord met het afschaffen van de regeling. Minister Ascher wilde de hoogte van de uitkeringen aanpassen aan het prijspeil in Marokko, maar de onderhandelingen daarover mislukten. Het verdrag stopt nu vanaf 1 januari volgend jaar en daarmee ook de export van nieuwe uitkeringen. Lopende uitkeringen worden niet gestopt. In Spanje is een Nederlander aangehouden die informatie zou hebben gekocht van politiemol Mark M. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar het OM verwacht toch dat hij binnenkort verhoord kan worden in Nederland. Vorig jaar werden ook al twee mannen opgepakt omdat ze informatie van M zouden hebben gekocht. Politieman Mark M. werd eind september vorig jaar aangehouden omdat hij informatie zou hebben verkocht aan criminelen. Daarmee zou hij 800.000 euro hebben verdiend. Oostenrijk gaat bij nog eens twaalf grensovergangen strengere controles invoeren. Op die manier wil de regering in Wenen de instroom van vluchtelingen reguleren. Ook bij de Brennerpas aan de grens met Italië worden maatregelen getroffen. Zo nodig zullen er ook hekken worden geplaatst. Volgens de minister van Defensie trekt Oostenrijk zijn eigen plan... omdat het niet langer kan wachten tot Europese maatregelen effect gaan sorteren. De Europese Commissie wil juist een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. In het oosten van het land kan het min 8 worden. Morgen is het opnieuw zeer zonnig en de temperatuur loopt op naar 2 tot 4 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Maar eh, ook als u dat niet heeft gekregen, luisteraars... dan krijgt u van mij een uh, muzikaal valentijntje op de zondagmorgen gaan eh, heel snel beginnen met een uitvoering van My Funny Valentine door James Ingram. 2016. Een dag om te gedenken, zeg maar.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 of een kaartje, of die rozen voor de deur waar u zo op gehoopt had. Ik ga u toch eh, helpen zoeken naar de liefde. Waar is de liefde? Daar beginnen we dan mee. Dat doen we met O'Donnell Levy. Where is the love? onder het bed gekeken, onder de bank gekeken, onder de tafel gekeken. Nou, kijk nou eens gewoon in bed. Of misschien ligt hij gewoon, eh, of ligt zij gewoon uit te slapen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat moet je de, elkaar ook gunnen hè, op zo'n Valentijnsdag. Dat je gewoon eh, even lekker langer je oogjes dicht kan houden op de zondagmorgen, toch? Dat is toch lekker? Ja, of, houdt u niet van uitslapen? Nou, ligt u nog lekker te slapen, dan eh, bent u misschien wel aan het dromen. herinneringen, die zijn daarvan gemaakt. memories you gave to me, you can't beat the memories you gave to me. Take one fresh and tender kiss. Sweet, sweet. memories you gave to me. Add one stolen night of bliss. You can't memories you gave to me. One girl, one boy, some grief, some joy Memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. Don't forget a small moonbeam. Sweet, sweet memories you gave to me. Hold it lightly with a dream. gave to me. blessings from above. Sweet, sweet memories you gave to me. Serve it generously with love. You can't beat memories you gave to me. One man, one wife, one love through life. Sweet memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave. blessings from above. Sweet, sweet. Schön war die Zeit. Serve it generously with love. Schön war die Zeit. One man, one wife, one love. Through life, sweet memories are made of this. Sweet, Ja, ik zei het al. Schön war die Zeit. Heimwee. Ik meen dat het Freddie Quinn was of Freddie Brack Dat wil ik vanaf wezen. Die zongen het eh, nummer in het Duits. Memories are made of this. Maar dit was... Eh, het donkerbruine stemgeluid zou ik bijna willen zeggen van Al Grant... met Memories Are Made of This. Ik ben gewoon in een romantische stemming... komt gewoon natuurlijk ook door Valentijnsdag. Een jazzromance. Dat krijgt u alleen maar bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Jazz, al 25 jaar mensen. Verzorgen wij voor u op de zondagmorgen tussen de klok van 10 en 12 uur heerlijke jazzmuziek. Niet alleen maar die free jazz, maar ook mooie jazz. Of schot ik nou tegen benen en ik hoop het niet. Thinking now all alone mensen die gaan erg zeker als het om muziek gaat. Op Valentijnsdag 2016 laat nog even aan het woord, want hij heeft ook nog een hele mooie samba voor u. De 4-minute samba. Nou, ik weet niet of hij ook precies 4 minuten duurt. Maar de muziek is een genot om naar te luisteren, dus ik wil u dat zeker niet onthouden. Nou, maar dit is hem trouwens nog niet hoor. die, die samba komt er zo aan. Ebu Suite. Dat is uit 1998 en eh, het is een eh, stuk geschreven voor big band en uh, string ensemble. En het is een Zweedse groep, de, de Michael Rimberg Big Band. Mancini-achtig dit. De Pink Panther, maar ja, het lijkt er niet precies op, maar het sfeertje wel. dag En hij komt uit Zweden, die meneer. En uh, dit heette de Ebu Suite. Als ik het goed uitschreef. Spreek, je, je schrijft het Eduard Bernard Utrecht. Ebu. De Ebu Suite. Nou, nooit van gehoord, maar eh, nu wel. We zijn lekker wakker op eh, Valentijnsdag. Zouden ze nou op Broadway, luisteraars, ook Valentijn vieren? Dan gaan we straks beluisteren. Eerst die samba die ik u beloofd had.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 dat ze op Broadway ook Valentijn vieren nu, op dit moment hoor. Dat zou best kunnen, ja, dat is wel een tijdverschil natuurlijk weet niet eens hoe laat het is op Broadway op dit moment. Nou, misschien wel Valentijnstijd, even goed hoor. We zullen het eens vragen aan George Benson. En u zult vragen, wat is nou jazzmuziek? Is George Benson een vertolking nou ook jazzmuziek? Jazeker. Elke eh, vocalist, eh, instrumentalist, zangeres, zanger... die improviseert eh, op, op een bepaald thema, bepaalde akkoorden. Die maakt jazzmuziek, zo ook George Benson bij uitstek. merkt het wel, hij krijgt de zaal ook mee. Ik denk niet dat het een klein zaaltje is. van dat repertoire... daar kan gewoon niet stil bij blijven zitten. Althans, dat heb ik dan. Ik hoop dat u het ook heeft, luisteraars. Want dan bent u lekker wakker op de zondagmorgen. Valentijnsdag, hè? Ja, eh, voor de mensen die net wakker zijn... Ik wat was het ook weer vandaag? Nou, het was Valentijnsdag, 14 februari 2016. Nou, eh, we gaan eventjes eh, genieten van Big Mama Cash. Nee, niet de papa's en de mama's. Daar, daar zong ze natuurlijk wel in. Maar de drummer Buddy Rich eh, een van de eh, werelds beste drummers, voor mij althans... Ehm, met zijn big band... die vertolkt het, eh, het, mooie, het mooie liedje. <laughs> Nou, het swingende nummer Mama Cash Live. Buddy Rich. enorme big band onder leiding van drummer Buddy Rich. Inmiddels overleden, maar uh, ja, virtuoos op het slagwerk. En ook als bandleider. En hij was heel streng voor zijn muzikanten, dat weet ik wel. Want ik heb wel eens eh, eh, tijdens een optreden me fel uitzien vallen... naar, naar medemuzikanten in de band... omdat ze bepaalde dingen, volgens hem dan in ieder geval, niet goed deden. Ja, Buddy Rich. Don't get around much anymore, luisteraars. Met de Anita Kursingers, jawel. Heel veel ensembles spelen dit nummer. We hebben dit nummer op hun repertoire. Nou, waarom maar niet? Dat kun niet dan, hè, zou je zeggen. Dance they crowded the floor zijn naam niet noemen... maar die kwam maar liefst op zes plaatsen tegelijk hier de afgelopen nacht... om ergens stiekem een Valentijnsattentie te brengen. Ja, ja. Bloemetjes of eh, zo'n doosje merci-chocolaatjes... of eh, nou ja, allerlei andere eh, attenties. Ik zeg, waarom doe je dat nou? Zes dames die jij zo geheimzinnige aandacht geeft op Valentijnsdag. En weet u, weet u wat hij toen tegen me zei? Hij zei van... I'll fall in love too easily. Ik word... I fall in love too easily. Word te snel verliefd, zei hij, ja. I fall in love too fast. Te snel ook, veel te snel. I fall in love too terribly hard. For love to end. still I find been fooled in the past, but still I fall. ensemble van uh, Chad Baker. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. We gaan naar het nieuws van, eh, van 11 uur. En eh, dat doen we met een afsluitertje van Mr. Lonnie Smith. Sweet Honey Wine. na het eerste uur van CFM Jazz. Ik ben straks nog een vol uur bij u terug.